Het weer, wolkenvelden, maar ook hier en daar zon. Het is droog en er staat een matige noordelijke wind. Middagtemperatuur rond 17 graden. Morgen wat meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Show. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. A4 daarna richting Amsterdam bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer.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 Het CDA wil de rechter de mogelijkheid geven om dat elke twee jaar weer opnieuw te doen, zodat de reclassering de oud-gedetineerde levenslang in de gaten kan houden. Koningin Elisabeth onthoudt zich van een stemadvies voor het referendum over Schotse onafhankelijkheid volgende week donderdag. Ze vindt het referendum een zaak van het Schotse volk, zegt een voortvoerder van Buckingham Palace. Britse parlementsleden hadden Elisabeth opgeroepen zich uit te laten over het voorstel, vooral nu de voorstanders van onafhankelijkheid voor het eerst de leiding hebben genomen in de peilingen. Minister Schippers van Volksgezondheid komt binnenkort met een plan voor verbeteringen bij de zorgautoriteiten NZA. In een Kamerdebat zei de minister dat er onder meer strengere declaratieregels moeten komen. De regeringspartijen zijn tevreden met de toezeggingen van de minister. De oppositie had meer willen weten over wat de afgelopen jaren is misgegaan bij de NZA. Er is onduidelijkheid ontstaan over de mogelijke vrijlating van de 45 blauwhelmen uit Fiji. Een hoge generaal uit Fiji zei vannacht dat de militairen nog deze week vrijkomen. Dat bericht werd ook op sociale media verspreid. Kort daarna werden de berichten vervangen door een nieuwe boodschap. Daarin staat dat de regering doorgaat met pogingen om de blauwhelmen vrij te krijgen. De VN-militairen werden twee weken geleden in de Golanhoogte gevangen genomen door het radicale Al-Nusra-front. Dat heeft banden met het terreurnetwerk Al-Qaeda. Het weer, wolkenvelden, maar ook hier en daar zon. Het is droog en er staat een matige noordelijke wind. Middagtemperatuur rond 17 graden. Morgen wat meer zon en...